Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat zijn of haar persoonlijke gegevens... een keer op straat komen te liggen door een datalek. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Die ziet dat het soort lekken ernstiger wordt. Dus lekken met betrekking tot gegevens over je gezondheid... of je financiële situatie of cyberaanvallen die echt vrij ernstig zijn. Vooral in de zorgsector gebeurt het vaak. Bij de drie grootste zaken lekten samen 900.000 medische gegevens van patiënten. De toezichthouder zegt dat mensen er bewust van moeten zijn aan wie ze hun gegevens geven. Die info kan bijvoorbeeld door oplichters worden gebruikt. Jonge asielzoekers kunnen straks les krijgen van onbevoegde docenten. Trouw schrijft dat onderwijsminister Wiersma aan een spoedwet werkt. Zo wil hij ervoor zorgen dat meer dan 2.500 asielkinderen die nu geen les krijgen toch naar school kunnen... Voor sommige vakken is wel een docent met diploma nodig. En Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Hij is in Peru veroordeeld voor moord op een studenten... en is in de VS ook aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Zij verdween in 2005 en is nooit teruggevonden. Van der Sloot beloofde de familie naar haar lichaam te leiden als ze hem zouden betalen. Dat was een leugen. klonk het op de Grote Markt in Antwerpen gisteravond. In die stad kwamen duizenden mensen samen voor de huldiging van landskampioen FC Antwerp. Trainer Mark van Bommel vond het prachtig. Dit is intenser dan in eh, Barcelona, dan in München, dan in Milaan en in Eindhoven. Omdat dit onverwacht is na vorige week en 66 jaar geleden. Ja, onverwachts omdat het zondagavond tot diep in de blessuretijd nog spannend bleef wie er landskampioen zou worden. Het was uiteindelijk Toby Alderwereld vroeger van Ajax die voor de winnende goal zorgde. En het weer nog, veel zon vandaag. In het zuiden zijn er wat stapelwolken, in het noordwesten ook wat grijs, maar verder overal strak blauw. Het wordt 20 tot 26 graden, alleen in het noorden is het een stukje frisser.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 In de Oekraïnse regio Gerson is een grote dam verwoest. Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad Gerson onder water komen te staan. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de kerncentrale in Zaporizhia. Het water uit het reservoir achter de dam wordt namelijk ook gebruikt voor koeling van de centrale. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het aantal meldingen van datalekken stabiel, maar neemt de ernst van de meldingen toe. In de VS is Robert Hansen overleden, een van de beruchtste spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis.